Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de rellen op de Koolsingel in Rotterdam zijn zeker zeven mensen gewond geraakt, ook agenten. Er werden minstens twintig relschoppers opgepakt en dat aantal zal nog verder oplopen, zei burgemeester Abu Taleb. Hij sprak van een orgie van geweld. De rellen ontstonden gisteravond tijdens een protest tegen de coronamaatregelen en het volgenomen 2G-beleid van het kabinet. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, agenten en brandweerlieden werden bekogeld... en auto's en scooters werden in brand gestoken. De politie heeft gericht geschoten op railschoppers. Eerder waren al waarschuwingsschoten gelost. De ME heeft de binnenstad van Rotterdam schoongeveegd. De eerste divisiewedstrijd tussen Telstar en ADO Den Haag is gisteravond na 10 minuten gestaakt. Supporters van ADO gooiden van buiten het stadion vuurwerk op het veld. Bij de derby tussen FC Den Bosch en Top Os drong een handjevol supporters van de thuisclub na een klein kwartier met trommels en vuurwerk het lege stadion binnen. De Amerikaanse president Biden is in goede gezondheid en geschikt om het ambt uit te oefenen. Dat zegt de arts die gisteren het jaarlijkse gezondheidsonderzoek deed bij Biden. Hij onderging onder meer een darmonderzoek en moest daarbij onder volledige narcose. Daarom nam vicepresident Kamala Harris 85 minuten zijn taken over. Daarmee werd ze even de eerste vrouwelijke president van de VS. De Georgische oud-president Saakashvili is gestopt met zijn hongerstaking, zegt zijn arts. Saakashvili keerde begin oktober terug naar zijn geboorteland vanwege gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd toen meteen gearresteerd omdat hij eerder al bij verstek was veroordeeld voor machtsmisbruik in de periode dat hij president was. Saakashvili vindt de veroordeling politiek gemotiveerd en ging in hongerstaking. Het weer bewolkt en soms wat motregen. Met 10 tot 13 graden wordt het vrij zacht. Vanavond gaat het vaker regenen. Zondag wisselen bewolkt met een bui en al iets kouder.